Muis, lieve kleine muis, ga je mee naar huis? Muis, muis, lieve kleine muis, kom, doe toch niet zo kuis. Muis, muis, lieve kleine muis, ga je mee naar huis? Dan doen we onze kleertjes lekker uit en spelen kat en muis. Dan doen we onze kleertjes lekker uit en spelen kat en muis. Muis, muis, lieve kleine muis, ga je mee naar huis? Muis, muis, lieve kleine muis, kom, doe toch niet zo kuis. Muis, muis, lieve kleine muis, ga je mee naar huis? Dan doen we onze kleertjes lekker uit en spelen kat en muis. Dan doen we onze kleertjes lekker uit en spelen kat en muis. Muis, muis, lieve kleine muis, ga je mee naar huis. Muis, muis, lieve kleine muis Kom, doet toch niet zo kuis. Muis, muis, lieve kleine muis, ga je mee naar huis? Dan doen we onze kleertjes lekker uit en spelen kat en muis. Dan doen we onze kleertjes lekker uit en spelen kat en muis.